In het Westen wordt de oefening gezien als een signaal van Moskou dat de Russen in China een machtige bondgenoot hebben. In Jemen wordt een Marokkaanse F-16 vermist. Waarschijnlijk is het toestel neergestort. Gisteravond verdween het van de radar. Marokko is een van de acht landen die onder leiding van Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitvoeren in Jemen om de Houthi-rebellen terug te dringen. Het Marokkaanse leger heeft de vermissing van de straaljager vanochtend bevestigd, maar wil nog niet zeggen wat er is gebeurd. De piloot van de Marokkaanse straaljager die het verdwenen toestel vergezelde, heeft niet kunnen zien of de piloot zijn schietstoel heeft gebruikt. In Duitsland is de man die begin vorig jaar twee mannen vermoorde in de rechtbank van Frankfurt veroordeeld tot levenslang. De twee slachtoffers zouden in Frankfurt terechtstaan voor een dodelijke steekpartij in 2007. Ze werden gestoken en neergeschoten toen ze het gerechtsgebouw binnenkwamen. De dader handelde uit wraak. Zijn broer was het slachtoffer van de steekpartij uit 2007. Verkrachte tienermeisjes wachten te lang voor ze hulp zoeken. Volgens onderzoekers van het UMC Utrecht zijn de meisjes bang. Ze wachten soms weken, terwijl ze vooral de eerste dagen na een verkrachting medische hulp zouden moeten krijgen. Daarnaast wordt het volgens de onderzoekers ook moeilijker de dader te achterhalen als het slachtoffer zich niet snel meldt. Alle sporen zijn dan al gewist. Het weer, geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in het binnenland.